Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Duitse uitspraken van Alexander Gauland, kopstuk van de anti-immigratiepartij AFD. Hij noemde in een toespraak Hitler en de nazi's slechts een vogelpoepje in de succesvolle Duitse geschiedenis. Een bestuurder van de CDU spreekt de schande van dat Gauland 50 miljoen oorlogsslachtoffers en de holocaust op deze manier afdoet. De ruim 40 jaar oude grondwet van Cuba wordt gemoderniseerd. Zo komt er waarschijnlijk in te staan dat een president maximaal 10 jaar aan de macht kan blijven. Wordt privé-eigendom erkend en wordt mogelijk het homohuwelijk opgenomen. Tegelijkertijd blijft de macht van de communistische partij onverminderd groot. En blijven persvrijheid en vrijheid van meningsuiting ingeperkt. Een EasyJet-vlucht van Bristol naar Praag is geannuleerd... omdat een groep vakantiegangers zich nog voor het opstijgen misdroeg in het vliegtuig. Volgens de Britse luchtvaartpolitie gedroegen de dronken passagiers zich alsof ze in een nachtclub waren. Vlak voor de geplande start schakelde de bemanning de politie in... die alle 140 inzittenden uit het vliegtuig haalde. EasyJet annuleerde daarop de vlucht. Een 32-jarige passagier werd opgepakt. Kickbokser Rico Verhoeven heeft met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht verdedigd. In Birmingham won de 29-jarige Brabander op punten van de Kroaat Mladen Brestovac bijgenaamd de Scorpion Sting. Veel kickboxliefhebbers wachten al lang op een nieuw gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari. Beiden zeggen dat ze het opnieuw tegen elkaar op willen nemen, maar een datum is er nog niet. In december 2016 won Verhoeven van Badr Hari. Het weer vannacht zijn er veel wolken en kan het ook mistig worden. Minima liggen rond de 13 graden. In de loop van de dag breekt vanuit het zuiden en oosten de zon voorzichtig door.